Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn tientallen gewonden gevallen bij een treinongeluk. Volgens de NS zijn er 33 zwaar gewonden. Ze hebben onder meer botbreuken of zware kneuzingen. Kort na 6 uur vanavond botsten de treinen frontaal op elkaar bij het Westerpark. Tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Het gaat om een dubbeldekker die op weg was van Den Helder naar Nijmegen. En een sprinter uit Amsterdam naar Uitgeest. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk ligt het treinverkeer rond Amsterdam Centraal grotendeels plat. Er rijden onder meer geen treinen naar Zaandam, Schiphol en Haarlem. De NS verwacht dat op die trajecten pas na twee uur vannacht weer treinen rijden. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand. Dat heeft premier Rutte gezegd. Volgens de PvdA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van de onderhandelingen in het Katshuis is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. De partijen waren het in principe eens over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Gemiddeld zouden mensen er volgend jaar 2,5% op achteruit gaan. PVV-leider Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen hard raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. Oud-international John van het Schip gaat aan de slag in Mexico. Hij wordt trainer van Chivas Guadalajara, de club waar Johan Cruijff adviseur is. Van het Schip werkte sinds 2009 in Australië. Daar was hij trainer van Melbourne Heart. In Nederland was hij hoofdtrainer van Twente. In de eredivisie voetbal heeft Heerenveen in de strijd om de tweede plaats puntenverlies geleden. De Friese kwamen thuis niet verder dan een gelijkspel tegen Vitesse.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 En het tweede en derde uurtje, derde uurtje, DJ Mauzo in de mix op de radio met zijn Global House Vibes. Dit uur natuurlijk een hoop lekkere muziek, een beetje showbiz nieuws. En muziek Usher, ik heb Carly Rae Jepsen meegenomen. De Bingo Players, maar nu eerst Afrojack en Sherman Lodgy met Can't Stop Me. this was Players samen met Heather Bright but Don't Blame the Party. En daarvoor Afrojack en Shermanology met Can't Help Me. The Nightwalk, iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Met mij Mario Zandvoort. Zometeen, blokje met showbiz nieuws. Onder andere nieuws over Jessie J. Jessie J. Zo, ik heb vandaag een beetje spraakproblemen. Jessie J, Rihanna, Katy Perry. En misschien ook nog nieuws over Angelina Jolie. We even muziek. Muziek van Usher met Climax. Wanneer is deze plaat van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. I threw a wish in the well. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. gave my best, it wasn't enough You get upset, we argue too much We made a mess of what used to be love So why do I care, I care at all verschenen hit met Climax. En daarvoor Carly Ray Jepsen met Call Me Maybe. Het is even tijd voor een beetje shownieuws. NW Nightwalks Show Facts. Sorry mannen, maar dan had de droom dat je ooit nog eens wakker zou worden naast Jessie J. Kan de prullenbak in. De zangeres heeft namelijk toegegeven dat ze van vrouwenliefde is. Terwijl ze is pot. Althans, dat staat in een biografie die over haar is verschenen. Chloe Van heeft het levensverhaal van Jessie J. so far neergepet. In het boek claimt ze dat platenbazen Jessie dwingen om haar seksuele voorkeur verborgen te houden. Omdat dat beter zou zijn voor de verkoopcijfers. En dus doet Jessie J alsof ze bioseksueel is. In het boek valt te lezen dat de Jessie op haar 17 ontdekte dat ze op vrouwen valt. verder beschrijft Claude dat Jessie last heeft van een syndroom van Wolf Parkinson White. Een geboren hartafwijking die ervoor kan zorgen dat het hart vier keer sneller klopt dan de bedoeling is. En zo lees je dan ook weer eens wat. En paniek onder de leden van de wereldwijde Rihanna fanclubs. Hun idool lijkt een pretpoederverslaving aan ontwikkelen te zijn. Bron van alle ellende is een foto waarop ze te zien is... met een witachtige, poederachtige substantie van het hoofd... en een van haar bodyguards snuffelt. En omdat dat soort dingen altijd binnen no time op internet staan... is het wachten op de stroom verontwaardigde reacties. Een bloemlezing? Yep, neem maar kook, je zult sterven... schrijft een van haar volgers. En een ander, ik hoop dat ze ermee stopt, anders eindigt ze net zoals Whitney Houston. En dat is wellicht een beetje op de zaken vooruitlopen, maar we houden het voor je in de gaten. En op het internet, als je naar eh, brunoexpress.nl gaat, dan eh, kan je ook nog eens foto's vinden van het feit dat ze, ja, dat ze druk bezig is met, uh, met het pretpoederen spulletje. Oftewel, zoals wij dat zeggen, het is gewoon cocaïne. Maar in de term, het is eh, ja, een wit verdachte substantie, zoals ze dat zo mooi zeggen. De Nightwalk, iedere zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zometeen terug in de tijd met Jesse Jeff en The Fresh Prince. Nee, DJ Fresh featuring Rita Ora met Hot Ride Now. Die heb ik ook voor je. En de Swedish House Mafia nu op de radio met Greyhound. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. FM's Nightwalk. Nightwalk. Fresh Rita Ora met Hot Right Now. En daarvoor hoorde je de Swedish House Mafia met Greyhound. TFM Zandvoort, en Nightwalk iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht. En het eerste uurtje, een wandeling over het strand door het duinen en het centrum van Zandvoort. Oftewel het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En straks in het tweede en derde uurtje DJ Mauzo in de mix met zijn Global House Vibes. en heb nog even een beetje shownieuws voor je. Te veel nadenken is nooit goed. En ook Katy Perry heeft gedacht dat te lang de vrije loop gelaten. Tijdens een rondreis door India kwam ze namelijk tot de conclusie dat ze haar ex-man Russell toch wel eigenlijk heel erg graag terug wil. Katie reisde in een eentje af naar haar favoriete land en niet toevallig het land waar ze in 2010 met Russell trouwde. Alle leuke herinneringen kwamen weer bovendrijven, vertelt een bron in de US Weekly. Ze mist Russell vreselijk, sterker nog ze wil hem terug. Katie heeft echt het gevoel dat ze haar soulmate gewoon kwijt is. En voordat je weddenschappen gaat afsluiten op eventuele verzoening... volgens een vriend van de twee kan Katie dat op de buik schrijven. Op dit moment kosten ze zelfs moeite om vrienden te blijven. Op dit moment gaat het gewoon niet zo goed tussen die twee. Dus eh, ja, dan... Eh, hè? En afgelopen week onthulde Brangelina dat ze gaan trouwen. En bij een verloving wordt natuurlijk een ring. De waarde van Angelina's vinger wordt geschat op zo'n 250.000 dollar. Ja, dat is een hoop geld. Maar stel nou dat je een goedkope imitatie zoekt voor de ring... kun je terecht bij een slimme juwelier. Hij biedt namelijk een ring van kristal en zilver... die erg veel lijkt op die van, van Jolie. En die omgerekend, eh, omgerekend zo'n 900 euro kost. Dus ook de markt wil toch een beetje verdienen... met de imitatie van eh, de ring die, eh, die om de vinger van Angelina Jolie zit. Dus ja, slimme man natuurlijk, hè. Zie je van antwoord? The Nightwalk. Zometeen, muziek wat ik er straks al zei, terug in de tijd... De Jesse Jeff van de Fresh Prince met Summertime. Dit jaar 1391 alweer. Maar nu is de laatste vergeten van Olly Murs met Oh My Goodness. Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me, oh.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 Zometeen muziek van Selena Gomez en The Scene. Met Love You Like a Love Song. Alleen aan eh, de Alias Radio Mix. Maar nu is eh, Cerebro. Moeilijke naam. Komen uit de eh, een Oostblokland. ik ben hier ergens. ver weg in het, het oosten van Europa. Cerebro met Mama Lover. Je hoort het nu hier in de Nightwalk op ZFM Zandvoort. liedje, liedje best voor een siesta Pak mijn rest, laat die fiesta slechts op de achtergrond schallen. En zachte bron schallen, maar net mijn gedachten in ontspannen Zak ik weg met een lichtblauwe hemel Als in de zeebel, Zweef in een space in de speelveld De zee helpt je mee telkens Je brein zelf, breed stellen, je weet zelf de meeste in de zomer Fruitcocktail, ik houd koel in de zomer Spoel in de zomer Als je snapt wat ik bedoel Ik ben een dromer, stoel achterover Daarna lekker bruin bakken Hoe moet ik zeggen, lekker brons bakken Het zijn de dingen die me trots maken Wanneer die zonnestralen comfortabel Mijn voormatig gezond laten verschijnen Kijk je uit met mij Schat, ik heb je lief, je bent mijn zon Je schijnt zit dus vast de stem. what it really was. in love. GFM Zandvoort, The Nightwalk. Hoor de muziek van eh, Demi Lovato met Give Your Heart a Break. Dan nou, nog een keer opnieuw. Demi Lovato met Give Your Heart a Break. Daarvoor nou, muziek van Ali B Brace met Summertime. Want ja, de zomer mag er toch nu wel eens een keertje aankomen. Hè? Het is af en toe dat je denkt van lekker weer. En dan ineens weer een bak met regen. Ook Solidar Gomez komen voorbij samen met The Scene. Met de eh, Love You Like a Love Song. En Sabreo Cerebro moet ik zeggen met Mama Lover. En zoals altijd komt er ook weer een eind aan het eerste uur van de, Zo Nightwalk. Zometeen twee uur lang het beste van Dance in de Mix. Met onze eigen resident DJ Mouse. Ik laat je achter met uh, Chesto.